Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Songfestivalorganisator EBU respecteert het standpunt van de landen die zich hebben teruggetrokken van de editie van 2026, waaronder Nederland. De organisatie zegt begrip te hebben voor het afkeuren van het geweld in Gaza... maar benadrukt dat het Songfestival geen wedstrijd tussen overheden van landen is. De EBU hoopt dat de landen in 2027 weer meedoen. De presidenten van Rwanda en Congo hebben in de Verenigde Staten een vredesakkoord getekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over het staken van de gevechten tussen de landen, ontwapening en terugtrekking van troepen. De Amerikaanse president Trump had tussen de landen bemiddeld en presenteert het akkoord als een definitief einde aan het bloedvergieten. Het is de vraag of dat zo is. De rebellengroepen die in de strijd betrokken zijn, zaten niet aan tafel. Ook vandaag werd gevochten in het grensgebied tussen Congo en Rwanda. Niels van der Laan, die in het Sinterklaasjournaal de hoofdpiet speelt... heeft de afgelopen weken meerdere doodsbedreigingen gehad. Dat meldt presentatrice Merel Westrik bij talkshow Eva. De NTR bevestigt het nieuws. De hoofdpiet had gesuggereerd dat ouders soms stiekem zelf cadeautjes kopen voor pakjesavond om de Sint te helpen. Sommige mensen waren boos omdat Van der Laan daarmee het geheim van het Sinterklaasfeest zou hebben verklapt. De NTR zegt niet of er aangifte is gedaan. Volgens Westrik is de politie eraan te pas gekomen. De Nederlandse handbalsters hebben op het WK in eigen land moeiteloos gewonnen van Tunesië. In Rotterdam werd het 39-21. Vanwege de grote voorsprong na de eerste helft kon Oranje het in de tweede helft rustiger aandoen. Nederland heeft tot nu toe alle wedstrijden gewonnen en kan zich zaterdag tegen Polen al plaatsen voor de kwartfinales. Maandag speelt Oranje ook nog tegen topland Frankrijk. Het weer. Vanavond wat lichte regen. Vannacht klaart het op en het koelt af tot een graad of drie.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 Dit is ZFM. you alive. the pie. laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.